ondertitels op tv steeds kleiner worden? Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 De KNVB maakte gisteren bekend dat de 54-jarige arbiter aan het eind van dit seizoen vanwege zijn leeftijd moet vertrekken. De bekerfinale tussen Ajax en Feyenoord is de laatste wedstrijd die Luiken mag fluiten. Op de site luikenmoetblijven.nl vragen honderden mensen de KNVB die beslissing terug te draaien. Uiteindelijk zal de, petitie aan de voetbalbond worden aangeboden. Luiken wil graag nog een jaar doorgaan op het hoogste niveau. Bij vleesfabriek Stegenman in Deventer heeft afgelopen avond brand dat er veel rook vrij kwam werd de nabijgelegen A1 tussen Deventer en Lochem een tijd lang afgesloten. Ook reden er geen treinen tussen Zutphen en Deventer. Mensen die in de fabriek aan het werk waren konden toen de brand om half acht uitbrak wisten op tijd weg te komen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand in de vleesfabriek. Volgens Stegeman heeft de brand nauwelijks gevolgen voor de productie. De 15-jarige meisje uit Zoetermeer dat sinds gisteravond was vermist is terecht. Het meisje, Sherry Zondervan, werd gisteren tegen haar wil door haar ex-vriend meegenomen... toen ze met twee vriendinnen door het centrum van Zoetermeer liep. Vanavond rond half tien werd ze gevonden in een hotel in Scheveningen. Haar 18-jarige ex-vriend was bij haar. was is opgepakt en wordt morgen verhoord. Volgens de politie maakt het ontvoerde meisje het goed. Voetbalclub RKC heeft nog steeds een kleine kans om in de eredivisie te blijven ploeg moest vanavond winnen van Vitesse om niet vandaag al zeker te zijn van degradatie. In Waalwijk werd het 4-1 en daardoor is er nog steeds een kans om in de hoogste voetbalklasse te blijven. Met nog drie wedstrijden te gaan ligt de achterstand op de voorlaatste ploeg een 2 nu 8 punten. Dan nog het weer.